namelijk katholieken wonen. Tijdens de onlusten werden ook twee tieners neergestoken. een van hen raakte zwaar gewond. Acht mensen zijn gearresteerd. Railschoppers gooiden onder meer verfbommen en flessen naar de politie. Het vuur in Belfast werd aangestoken om te herdenken dat in de jaren 70 IRA-leden zonder proces werden vastgezet door de Britten. In de Libanese hoofdstad Beirut hebben gewapende mannen een busje overvallen waar de bemanning van een vliegtuig van Turkish Airlines in zat. Een piloot en een co-piloot werden uit het busje gehaald en ontvoerd. Het busje was op weg van de luchthaven naar een hotel. Het is niet duidelijk wie achter de ontvoering zit... maar het heeft vermoedelijk te maken met de oorlog in Syrië... die Libanon sterk verdeelt. Turkije steunt rebellen die sinds vorig jaar negen Libanese Sjiïten gegijzeld houden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af.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 Mm-hmm. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's